Dit is Lieselot Thomassen met het NOS. Extra controles uit om te zien of post in de Randstad wel op tijd wordt bezorgd. Het heeft de ondernemingsraad van PostNL gezegd tegen de NOS. Het onderzoek wordt uitgevoerd omdat er signalen waren dat de postbezorging in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en omgeving niet goed verloopt. Landelijk gezien is het wel op orde. PostNL bezorgt bijna 97% van alle post binnen één dag. De OR denkt dat het in de Randstad vaak misgaat vanwege personeelstekorten. In Kosovo zijn twee NAVO-militairen gewond geraakt bij gevechten met Servische demonstranten. Veiligheidstroepen waren bezig met het verwijderen van wegversperringen in het noorden. De betogers hadden blokkades opgeworpen in een dorp waar vooral Serviërs wonen die tegen de onafhankelijkheid van Kosovo zijn. Bij de gevechten tussen de NAVO-militairen en demonstranten werd geschoten en werden waterkanonnen ingezet. De twee gewonde militairen zijn geraakt door een kogel. Sinds de zomer is het onrustig in het gebied. Kosovo was tot 2008 een Servische provincie. In Frankrijk wordt een man ervan verdacht dat hij zijn zoontje in de wasmachine heeft gestopt en die heeft aangezet. Het jongetje van drie is omgekomen. De vader wordt aangeklaagd voor moord. De moeder zit vast voor het niet beschermen van het kind. De 33-jarige Fransman beweerde dat het kind van de trap was gevallen, maar uit onderzoek blijkt dat het kind naakt in de wasmachine heeft gezeten. Beide ouders kunnen niet op borgtocht worden vrijgelaten. De eurocrisis blijft een grote bedreiging voor de wereldeconomie en kan zich snel verspreiden. Die waarschuwing geeft de OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, in haar halfjaarlijkse economische rapport. Beleidsmakers van over de hele wereld moeten zich op het ergste voorbereiden, schrijft de organisatie. Het Europese noodfonds en de ECB wordt aangeraden om zich meer in te zetten om te zorgen dat de crisis zich niet verder verspreidt.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 another single thing. me, niemand kent me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 ZFM, Text TV, op kanaal 45.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 triggered, unfamiliar restlessness.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 situation's out the door. So grab somebody and get your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 out 9. you could walk back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 学会自。